Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Japan tsunami. Om kort voor zeven Nederlandse tijd, een jaar na de aardbeving, werd een minuut stilte in acht genomen. Op verschillende plaatsen in Japan zijn herdenkingsbijeenkomsten. Bij de aardbeving en de daaropvolgende tsunami kwamen volgens officiële cijfers bijna 16.000 mensen om. In de regio Fukushima veroorzaakte het natuurgeweld een nucleaire ramp. In Tokio en andere grote steden zijn protestacties van Japanners die eisen dat alle kerncentrales worden gesloten. Een Amerikaanse militair heeft in Afghanistan het vuur geopend op burgers. Hij zou zijn militaire basis in de provincie Kandahar hebben verlaten en daarna zijn gaan schieten. Over het aantal slachtoffers heerst verwarring. Volgens de gouverneur van Kandahar zijn 16 mensen gedood. De woordvoerder van de NAVO zegt dat er veel gewonden zijn, maar dat niemand is gedood. Kofi Annan voert vandaag nieuwe gesprekken met de Syrische president Assad. Annan dringt namens de VN en de Arabische Liga aan op een onmiddellijk staakt het vuren... en wil dat de Syrische leider met de oppositie in gesprek gaat. Gisteren zei de president dat er geen dialoog kan zijn zolang volgens hem gewapende terroristen voor onrust zorgen. De Belgische regering heeft kort na middernacht een akkoord bereikt over bijna 2 miljard euro aan extra bezuinigingen. Daarmee daalt het begrotingstekort dit jaar naar 2,8 procent en voldoet België aan de Europese regels. De bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen komen bovenop een pakket van ruim 11 miljard. In Rotterdam is gisteravond en vannacht de 11e editie van de Museumnacht gehouden. Zo'n 50 musea, galeries en kunstinstellingen waren tot 2 uur vannacht open. De Rotterdamse Museumnacht was vrijwel uitverkocht, net als vorig jaar. Dat betekent dat er zo'n 15.000 bezoekers waren. Het weer... Eerst grijs met nevel en lage bewolking. Geleidelijk meer zon, maar in het binnenland vanmiddag weer stapelwolken. Maximum temperatuur 14 graden. Dit, was... Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst.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 Help me find the road you're on. I just need directions home. anderhalf jaar geleden kwam deze cd uit. De cd van Dirks Bentley, Draw Me a Map eh, nummer. Wat uh, eh, niet door hemzelf geschreven is, maar door eh, John Randall.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 Jared Nieman. me today nothing new to say. You pretend it's just hello. But you know what it does to me to see your number on the phone. Now tell me, what do you want? What do you want? What do you want from me? Are you trying to bring back the tears? just memories You keep taking me back, taking me back Where I've already been When we hang up, it's almost like I'm losing you again Can't you see? So what do you want? What do you want from me? I get so tired of living like this. I don't have the time, neither do my friends, to stay up at night to pull me through and to find things to keep my mind off up telling me What do you want, what do you want What do you want from me Did you call to say you found someone And I'm used to be You keep taking me back, taking me back Where I've already been If you moved on, why does it feel Like I'm losing you again Can't you see So what do you want content that I'm on the fence, that I wish you would have stayed. Oh, baby, what do you want? What do you want? What do you want from me? To come here and make love tonight, cause you're feeling lonely. You keep taking me back, taking me back, where I've already been. When we wake up and say goodbye like I'm losing you again Can't you see So what do you want, what do you want from me What do you want, what do you want from me De radio edit van What Do You Want Jared Eamon, hij heeft het op zijn cd geplaatst en die cd die stamt alweer uit 2010 door hem eh, zelf geschreven, zou het dan met de eh, medewerking van Richie Brown. Laurie Morgan, een dame die we ook wel kennen in de country scene, heeft het ook zelf geschreven. I Walk Alone. zei dan net tegen u dat eh, die John Wendell zelf ook een begenadigde eh, songwriter is. En eh, dat hij ook zelf prachtige cd's heeft uitgebracht. Hij schrijft niet alleen voor Dirks Bentley, die ik u daarnet liet horen. Maar ook voor Blake Shelton. dit heeft hij pas geleden geschreven hoor, die John Wendell. Zij het dan samen met Jess Alexander. Hey girl, hey where you going? Come back and sit back down. doing now? You say you gotta work tomorrow, got a lot on your mind. Let me buy another round, girl. I think you and I should just drink on it. Put our heads together and think on it. Maybe later on we can sleep on it. But for right now, girl, we just need to drink on it. kan het. Uh, Blake Shelton, de radio edit daar ook weer van. En eh, ja, natuurlijk is uh, de albumversion terug te vinden op zijn cd die hij uitbracht in 2011. De laatste twee maanden van 2011 stond hij hoog in de hitparades daar in Amerika. En dit, dit is GT Hodge. I'm not your high school crush, your first love, your first kiss guy that crossed you off of his list. I'm not the red tail lights that left you behind again and again. sent you Tennessee. Pre-med big man promised you a ring. Took another girl's hand. What's it gonna take to make you understand? I'm not that man. This is me now. Baby, don't doubt My home is where the heart is. My mama used to tell me When I Was Just a Little Girl. En dat zegt Kelly Lead. Zij woont inmiddels hier al eh, jaren in Nederland eh, en heeft eh, zich bezig gehouden met schrijven in, in de laatste vijf jaar. Toen zei ze tegen haar man van ik ga even terug naar Amerika. Is een maand in Amerika geweest en heeft daar haar cd opgenomen. Ze noemt de cd Miles Away en dat geeft een beetje aan dat ze heel ver weg is van haar geboorteland Amerika. Kelly Lead. tijden leek het erop alsof dat zijn eh, stormachtige country carrière hier in Nederland uh, tegemoet zou gaan. Maar eh, ja, ze heeft een paar keer opgetreden op Radio 3 bij een of andere disjockey. Daarna nog een keer bij Radio 2. En sindsdien is het een beetje stil rond deze dame. Ik kan me nog goed herinneren toen, eh, toen ik nog een hond had en ik draaide deze, deze plaat. Dan eh, was het iedere keer van als je dan dit, eh, dit geluid hoorde van die rollende donder. Dan was het een beetje zo van oeh, onweer, onweer. En toen dacht ik bij mezelf van nou dan is het toch natuurgetrouw opgenomen hoor. Loco Zydeco, zo heet deze band. Time to turn the key, zo heet de cd. En dit is Boom Boom. Nelson heeft eh, pas geleden ook weer een cd uitgebracht. Ja, je kunt het bijna noemen de best of Willie Nelson. Hij noemt de cd gewoon Country Music. Oh, that the Russian Make the wind lie still Don't let the moonlight shine Across the lawn the sun. My world has ended. My baby's gone. The milkman whistles softly as he walks up to my door. The mailman brings the letters by just like he there's nothing wrong. Don't they know the world has ended? My baby's gone. Pull back the make the wind lie still. De cd is dus gewoon country music uitgebracht op Rounder hier in Nederland. Beautiful Every Time. Lee Bryce heeft het zelf geschreven en hij bespeelt ook de elektrische gitaar op deze cd. I've been around the ocean since I was a kid. I don't get to see it much these days. morning I walked down to it just to say I did. And damn if it didn't take my breath away. I guess some things are just that. Tijd. vaste luisteraar bent van het programma Country Track... dan merkt u dat ik ook regelmatig eh, Amerikanen draai. Nou, Greg Trooper is wel zo'n man die van de Amerikanen houdt. Hij heeft vroeger heel veel... Eh, country muziek gemaakt, maar tegenwoordig is hij iets in de ruigere muziek terechtgekomen, want dat is Americana. Upside Downtown, zo heet die cd, die uitkwam in eh, begin van 2010. Greg Trooper, een man die eh, ja, de, de gitaar bespeelt, de vocals eh, voor zich heeft en natuurlijk heel die cd voor, volschrijft. En daarnaast, als hij alleen op het podium staat, dan zwingt zijn muziek ook zeker op. En dat valt niet mee om eh, alleen met de gitaar en jouw stem een zaal te laten zwingen. From a Monday rain Standing under Elevated train Knowing the smile A tender kiss I still have dreams like still have dreams, dreams like wild boy. dan met eh, een paar mensen meer. Onder andere Kevin McKendry, Kenneth Blavis en Jack Trooper. En eh, deze Greg Trooper, ik zeg het is een man die een zaal kan laten zwingen. Alleen met zijn stem en zijn gitaar. Troy Olsen, het is ook een singer-songwriter uit Amerika. Hij heeft een contract mogen tekenen bij Amy daar in Amerika. En dit is Good Hands, door hemzelf geschreven. I know your eyes have cried too many tears and I know you thought sometimes you'd be better off alone but I'm not those other guys. I know what I found when I found you so climb in and let me show dat ik niet echt eh, fan ben van één zanger of eh, zangeres, maar van Reba McIntyre heb ik zo ongeveer alle cd's. In het begin had ik er alle LP's van, die heb ik inmiddels van de hand gedaan en ik heb alle cd's maar aangeschaft van Reba McIntyre. ¡Gracias! Het is geen dame die haar eh, eigen muziek schrijft. Ze laat het altijd schrijven. Zo leed ze dit schrijven door Katie Majestic. En het volgende nummer is geschreven door niemand minder dan Walt Aldridge. Het is afkomstig van eh, dezelfde cd. De cd heet gewoon Riba en is afkomstig uit 1996. Tegenwoordig houdt ze zich bezig met films, met theaters. En het is echt een bezige bij hoor, deze Riba McIntyre. lost everything zij heeft uptempo nummers en ze heeft uh, ook hele mooie ballads. Denk u maar eens aan de cd duets waar ik al vaker iets eh, van gedraaid heb. Ja, twee nummers eh, Riba is voldoende dacht ik zo. Dit is man en vrouw. Ze je luistert naar de naam Kalika Moon.